Goedenavond, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een ruimere stagevergoeding voor mbo-studenten die alles dekt, zoals reizen of onkosten. Staat in een nieuw plan van onderwijsminister Dijkgraaf. Ook wil hij dat er een einde komt aan stagediscriminatie door scholen en studenten aan elkaar te koppelen. Deze mbo-student heeft nog wel een advies over hoe de minister dat het beste kan regelen. Een stageplek regelen is natuurlijk één, maar uiteindelijk loop je ook stage op een plek. En dat zorgt er wel voor dat discriminatie vooralsnog op de werkvloer plaats kan vinden. Het is dus daarbij dus ook wel belangrijk dat studenten eh, eh, weten waar ze terecht moeten zodra ze gediscrimineerd worden op een stageplek zelf. Ja, goede begeleiding dus. Het is nog wel een tijdelijke proef waar niet alle mbo-stages aan meedoen. Over twee jaar gaan ze kijken of het koppelen werkt tegen discriminatie. Er komen extra tickets voor de Vermeer tentoonstelling in het Rijksmuseum. De tentoonstelling opende vrijdag en de 450.000 kaartjes waren in no time uitverkocht. Het Rijks verwacht dat ook op deze extra kaarten een stormloop zal ontstaan... waardoor de site soms overbelast raakt. Dan kan je het gewoon later nog een keer proberen, zegt het museum. De zon schijnt, de lucht is blauw en dus denken veel mensen... even de auto wassen, gauw! Maar dan kun je volgens de weermensen van Weerplaza beter nog even mee wachten... want vanaf donderdag slaat het weer om en komt er ook Sahara-zand deze kant op. Er zit ook wat, wat vuiligheid in de lucht, dus eh, wat Sahara-stof... Dus als je de auto wil gaan wassen, zou ik even gaan wachten tot het einde van de week. Want dat betekent dus dat ook dat, eh, dat, het fijne zand eigenlijk eh, naar beneden komt. Dus ja, de ramen die, eh, die gaan wel vies worden. In het aankomende carnavalsweekend is het waarschijnlijk stormachtig weer. Morgen is er weer een landelijke actiedag van Giro 555. Ons land probeert dan zoveel mogelijk geld in te zamelen... voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. Dat wordt dan verdeeld onder bijvoorbeeld Oxfam en het Rode Kruis. En die zetten het weer door naar lokale hulporganisaties. Dat werkt het beste, legt Giro 555 uit. Op deze manier kunnen we zo snel mogelijk, maar ook zeker weten dat we leveren waar de mensen het meest behoefte aan hebben op dit moment. Eh, en bovendien, het, het, is heel duur en het kost veel tijd om materialen vanaf hier naar daar te krijgen. Het dodental van de ramp is inmiddels opgelopen tot boven 40.000. Dan nog het weer. Het blijft droog en de komende nacht kan het weer licht vriezen. Morgen eerst veel zon, later meer wolken en een graad of 12. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op een aantal wegen is het nog druk, zoals op de A10, de ring van Amsterdam. Op de ring Noord heb je voor de Koentunnel nog 10 minuten vertraging richting Rotterdam. De andere kant op, richting Zaanstad, heb je nog een kwartier op onthoud op de A10 bij Amsterdam Slotermeer. En op de A2 is het nog wat drukker van Amsterdam naar Utrecht tussen Apkoude en Breukelen. De vertraging is daar 10 minuten. En op de N202 van Amsterdam naar IJmuiden heb je nog bijna een kwartier tijdverlies tussen Spaarnwoude en de aansluiting met de A22.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 Mijn naam is Marco en vandaag is het eh, zondag 12 februari. 10 uur, tijd voor jazz op ZFM. Ik vind het heel fijn dat u luistert. Eh, samen met saxofonist eh, Ruud Brink. Vandaag in de uitzending eh, veel Nederlandse muzici. Waaronder Erik Inek, een fantastische drummer. Ehm, een trompetist uit Rotterdam. En natuurlijk ook die hier op dit nummer meespeelde Ruud Brink uit Haarlem. Heel bijzonder verhaal. Ruud Brink, een fantastische saxofonist. En hij heeft verschillende prijzen ook gewonnen. In 1973 vond Brink een Edison voor de LP Touch, Me Tonight. In 1990 werd bekend dat hem, nadat hij meerdere jaren genomineerd geweest was... naast de tweede Edison ook een Bird Award toegekend werd. Samen met Stan Katz en Philips Catherine, deze twee zou aan hem uitgereikt worden op het Noordzee Jazz Festival. Echter 15 dagen voor het uitreiken, op 29 juni 1990, overleed hij in het Haarlemse Spaanse ziekenhuis. De onderscheiding werd door Stan Katz uitgereikt aan zijn zoon eh, Ruud Brink junior. Een hele bijzondere man, hele bijzondere saxofonist en ook in Haarlem in, een, uh, in de Egelandteerstuin staat een prachtig bronzen beeldje van hem. Dus mocht je eens een keer door Haarlem wandelen, ga er zeker even kijken. omdat het zo'n bijzondere muzici is, heb ik nog een nummer van hem uitgezocht. Van het album Double Face. En het, nummer heet Cat Cynthia Blue. rietblazers uit zijn tijd. Hij staat vooral bekend omdat hij eh, een onwijs ontspannen toon... en een swing uit zijn saxofoon wist te, eh, eh, te toveren, zeg maar. En dan omdat ik een groot fan ben van Nederlandse jazzmuzici...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 En we begonnen dat ook dan... Eh, met Gregory Porter. En een grappig verhaal ook wel van Gregory Porter is... dat zijn moeder was dominee, zijn vader heeft hij eh, nauwelijks gekend... en zijn moeder speelde vaak de muziek van eh, Nat King Cole in de kerk. Waarvan uh, Craig Reporter erg onder de indruk raakte. Eh, en die inspiratie voor zijn muzikale carrière zou vormen. Maar na zijn middelbare school kreeg hij een sportbeurs als uh, American football player aan de San Diego State University. Door een schouderblessure kwam er een eind aan zijn, zijn topsportcarrière. En hij ging zingen in de lokale jazzclubs en kwam zo in contact met bekende jazz muzici en eh, begon zijn internationale carrière. Dan zie je maar eens hoe raar het kan lopen. Eh, zoals aangegeven op Facebook, veel dingen uit mijn eigen collectie van jazzmuziek. En ook eh, uit de collectie die ik van mijn vader heb geërfd. En mijn vader was absoluut groot fan van de een van de grootste jazzzangeressen in de wereld. En die leeft ook op het Amerikaanse continent. En dat is natuurlijk Ella Fitzgerald. Ba-boo-boo-dibby-boo-dibby-boo-dibby-boo De baby, nummer uh, Smooth Sailing. Nou, dat was alles behalve smooth natuurlijk. En op de achtergrond hoorden jullie ook de, de Ray Charles zingers erbij met uh, Ella Fitzgerald. Ella Fitzgerald was natuurlijk een van de grootste jazzzangeressen in de wereld. En heeft met haar genre eh, ook een toon gezet in de jazzwereld... die ook andere muzici natuurlijk aangezet hebben om jazz te gaan eh, spelen. En één daarvan is, eigenlijk blijven we op het Amerikaanse continent... maar gaan ook een beetje terug naar het Nederlandse continent of naar het Europese. En dat is eh, Denise Johanna Zeefuik. Onder haar naam ook wel bekend als Denise Jenna. Geboren in Paramaribo, is een Nederlandse zangeres... en een uh, zangpedagoge van Surinaamse afkomst. Logisch, als je in Paramaribo geboren bent... En ze zong aan haar debuutjaar in 1991 al op het Noord Sea Festival. En werd twee jaar later voor haar eerste album bekroond met de eerste Edison. Echt een eh, prachtige stem. Ik kan er waanzinnig van genieten. En uh, zij heeft ook een album gemaakt, Dennis uh, eh, Jenna... waar ze een tribute brengt aan Ella Fitzgerald. Zoals gezegd, Blue Skies van Denise Jenner. staan is eh, Mrs. Bojangles. Nou, Mr. Bojangles is natuurlijk door vele eh, grote artiesten gecoverd. Maar het origineel, je zult het niet geloven, komt eigenlijk van een country muzikant af. En het is eh, Jerry Jeff Walker, dat in 1968 verscheen op zijn gelijknamige album. En het nummer verkreeg bekendheid door de cover van de Nitty Grit Dirt Band. En later is het natuurlijk uitgebracht door vele andere grote jazzmuzikanten. Waaronder ook Sammy Davis Jr. I knew a man, Bojangles, and he danced for you. In worn out shoes, with silver hair, a ragged shirt, and baggy pants. He would do the old soft shoe. He could jump so jump so high. And then he lightly touched down. I met him in a cell. In New Orleans, I was. Well, I was down and out. He looked to me to be the very eyes of age. he spoke right out. Talked of life. <laughs> Lord, he talked of life. <laughs> Laughed, slapped his leg a step. He said his name was Bojangles. Then he danced a lick. across the cell. He grabbed his pants, took a better stance, jumped up high. That's when he clicked his heels. Then he let go a laugh. Lord, he let go a laugh shook back his clothes all around. That was Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. Mr. Bojangles. told me of the times he worked for minstrel shows. Traveling throughout the South, he spoke with tears of 15 years, how his dog and he, they just traveled about. But his dog up and died dog up and died. And after 20 years, he still grieved. He said, I dance now at every chance in honky tonks. For my drinks and tips. But most of the time I spend behind these county bars. You see, son, I, I drinks a bit. Then he shook his head. Lord, when he shook his head, I could swear I heard someone say, Mr. jangles. Mr. Bojangles. Why can't you come back and dance? Please, Bojangles. Mmm, dance again, Bojangles. Jingles door Sammy J. Eh, junior. Jr. Toen ik vroeger eh, bij mijn vader op de achterbank zat in de auto... speelde hij altijd nummers van Alice Fitzgerald. Daarom wil ik graag nog een eh, nummer brengen van Ella Fitzgerald. En ik weet eigenlijk niet of Ella Fitzgerald eigenlijk nog een introductie behoort. Ik wil er graag toch wat over vertellen. De in 1917 geboren jazzzangeres, Amerikaanse jazzzangeres in Virginia die als een van de grootste jazzvocalisten ooit werd beschouwd. Ze werd dan ook roemend de First Lady of Songs genoemd en won 13 Grammy Awards. Vergels had een groot bereik van drie octaven en een duidelijke uitspraak. Haar stem leende zich tevens prima voor scatzang, dat hele scatatische eh, zingen met hele korte tonen. Kritisch, kritiek eh, was er ook, zo zou haar stem zich niet lenen voor liedjes met veel diepgang... aangezien ze alles vrolijk deed klinken. Nou, ik ben een groot voorstander van vrolijk en eh, daarom doe ik nog één nummer van Ella Fitzgerald. En het nummer heet All the Jazz. touch the skin I love to touch too much. Mm, and all that jazz. You have got the lips that suit my taste, and your fingertips can not be replaced. Oh, baby, what you got, nobody has, and I've got you and that jazz. heerlijke toe aan jazz. En dat was Ella Fitzgerald met eh, All That Love. Eh, all That Jazz, sorry. Ehm, we blijven toch nog een beetje op het Amerikaanse continent... maar gaan ook terug naar het Europese continent. Want ik heb een, eh, een mooi nummer uitgezocht van Deborah Brown. Dat is een Amerikaanse jazzzangeres. Prachtige stem. En die speelt samen op, een, op een cd van Erik Ineke. Erik Ineke en zijn Jazz Express. Erik Ineke is een drummer, komt uit ons eigen Haarlem. En heeft een eh, prachtige cd samen met deze fantastische jazzzangeres gemaakt. Ik heb een mooi nummer uitgezocht. En eh, ik ben nu even het nummer kwijt. En daarom gaan we eerst maar luisteren. En daarna krijg je de informatie. Zoals gezegd, Deborah Brown met de Erik Inige Jazz Express. jazzdrummers uit Nederland... samen met Deborah Brown met het nummer... nu weet ik het weer, Moed Indigo. Moed Indigo is natuurlijk eh, een van de standaards in de jazzmuziek. Eh, muziek. Het nummer is geschreven Duke Ellington. Kon ik het vergeten. We zijn aan het einde van het eh, eerste uur gekomen met jazz... vanuit een grijs en bewolkt Zandvoort. Mijn naam is Marco, ik vind het heel fijn dat u luistert. En we gaan er ook knallend uit met een nummer van... Piet Noordijk, de saxofonist uit Rotterdam. Echt een eh, heel groovy nummer. En we komen dan terug het, eh, gelijk naar het nieuws en het journaal. en eh, het journaal en de reclame bedoel ik. Met een nummer van een Nederlandse artiest... waarvan je eigenlijk niet verwacht dat hij ook jazz speelt.